Katrien met het NOS-journaal. Ongeveer de maatschappelijke thema's, zoals homoseksualiteit, terrorisme en het slavernijverleden. Volgens onderwijsorganisatie DUO zeggen die leraren dit soort onderwerpen niet meer te kunnen bespreken, omdat binnen de klas de verschillen in opvatting over deze thema's steeds groter lijken te worden. De meeste leraren vinden dat het in de eerste plaats een taak van de ouders van kinderen met een migratieachtergrond is om hier iets aan te doen. In Duitsland zijn bij een grote antiterreuractie vanochtend tientallen huiszoekingen gedaan. Volgens de Duitse justitie was de actie gericht op 16 verdachten tussen de 16 en 46 jaar. Er is een 36-jarige Tunesier gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht voor IS te hebben geronseld. Ook wilde hij vermoedelijk een terreurnetwerk opbouwen om ergens een aanslag te plegen. Bij het onderzoek dat aan de actie voorafging waren meer dan 1100 agenten betrokken. Consumenten hoeven vanaf juni in de Europese Unie definitief niet extra te betalen voor bellen, sms'en en internetten. Het Europees Parlement is het eens geworden over het afschaffen van de zogeheten roamingkosten. Het parlement heeft ook bepaald dat de telecomproviders elkaar minder in rekening mogen brengen voor internet in het buitenland. Dat was een belangrijk punt omdat werd gevreesd dat de extra kosten voor providers van het afschaffen van roaming doorberekend zouden worden aan de consument. Dat lijkt nu mee te vallen omdat de kosten geleidelijk worden verlaagd. Het weer nog. Een vrij bewolkte dag vandaag, al komen er in het noordoosten eerst nog wel wat opklaringen voor. In de loop van de dag wordt vanuit het zuidwesten de bewolking dikker en valt er soms wat lichte regen. Het tussen de 5 en 10 graden. Morgen en vrijdag wordt het nog zachter, maar het blijft wel vrij bewolkt. Dit was het N... verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files in de Randstad nog op de A1 richting Amsterdam bij Naarden 4 kilometer, vertraging zo'n drie kwartier. Op de A50 van Amsterdam naar Hoofddorp bij Knopen de Hoek 3 kilometer, kost je ongeveer een kwartier. Na 27 vanuit Almere naar Utrecht bij Beeldhoven 7 kilometer, vertraging daar zo'n 10 minuten. En op de N236 van Hilversum naar Weesp bij Driemond 2 kilometer, kost je ongeveer 15 minuten.